Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Op een aantal plekken in het land is onrust ontstaan vanwege de avondklok. In Urk werd een teststraat in brand gestoken en de politie zou meerdere mensen hebben opgepakt. In Stijn in Limburg werd de ME ingezet omdat tientallen jongeren op straat vuurwerk afstaken. Onder meer in Amersfoort, Den Helder en Rotterdam waren protestacties tegen de avondklok. In Rotterdam werden tientallen boetes uitgedeeld en een paar mensen opgepakt. Op de A2 bij Zaltbommel begon de politie meteen na het ingaan van de avondklok een controle... en werden bijna 50 boetes uitgedeeld. Het kabinet ziet af van de verplichte sneltest voor vliegtuigpersoneel... na protest van onder meer KLM. Die zegt dat een sneltest vlak voor vertrek niet werkbaar is... omdat de kans aanwezig is dat positief geteste bemanningsleden moeten achterblijven. De KLM dreigde daarom te stoppen met intercontinentale vluchten op Nederland. Het kabinet heeft nu bepaald dat een sneltest niet hoeft... maar dat de bemanning bij een overnachting in het buitenland... zoveel mogelijk op de hotelkamer moet blijven. Het aantal arrestaties bij de massale protesten in Rusland de afgelopen dag... is volgens waarnemers opgelopen tot ruim 3400. Ze demonstreren voor de vrijlating van oppositieleider Navalny. Ondanks een verbod van de autoriteiten gingen vele tienduizenden mensen de straat op in tientallen steden. Ook Navalny's vrouw Julia werd opgepakt, maar zij kwam later op de dag weer vrij. In de Eredivisie heeft Heracles op het nippertje gewonnen van Heerenveen. In de 88ste minuut werd het 1-0 in Almelo. PSV won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk. Vitesse versloeg thuis Groningen met 1-0 en komt daarmee in punten weer gelijk met koploper Ajax. Maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. ADO Den Haag speelde thuis 0-0 gelijk tegen hekkensluiter Emmen. Het weer in de loop van de nacht neemt vanaf de Noordzee de kans op een winterse bui toe. Bij minima rond het vriespunt kan het lokaal glad worden.